I wanna think about it, yeah. Should I wanna sit on down? Should I wanna sit right down? Oh, I wanna think about it. I wanna sit down. Ja, enthousiasme. Nou ik van. Woehoe. Nou al toetig. Vette funk. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Ah, ja. Ah, leg hem daar maar neer. Daar is een nieuw. Ja, dankjewel. Oh, wat een plaat jongens. Nog altijd. Graham Central Station, mid jaren 70. Larry Graham, eh, hij was eh, de frontman van dit orkest. Hij kwam dan weer uit eh, Sly and the Family Stone. Ook een geweldig orkest. Maar dit was Larry Graham's Central Station. Misschien nog wel het meest bekend van de plaat Hair. Maar dit was een andere, wel van hetzelfde album. It Ain't No Fun To Me. Vrienden, welkom. Welkom bij een nieuwe Frieknacht. Welkom in de nacht. Tot uh, twee uur vannacht is dit een eh, nieuwe Freaknacht. Met ja, heel veel obscure, lang niet gehoord materiaal. Ehm, en ook ja, veel nieuwe muziek. Want op 27 september, dan komt haar tweede album uit. Of haar tweede album, nee. Dan komt haar nieuwe album uit, zo moet ik het zeggen. Dan heb ik het over Beth Hart. Haar nieuwe album War in My Mind. En waarom zei ik tweede? Nou, het is de tweede single. En die is afgelopen nacht uitgekomen. En die nieuwe single, die heet Bad Woman Blues. they ain't no crime. There's a rap, there's a rhyme. I'm not your mama, I'm not sure. Tweede album zegt hij. Het negende album van Beth Hart. Eh, dat gaat 27 september 2019 eh, uitkomen. Negende album, negende solo album alweer. Want jij heeft natuurlijk ook eh, drie platen samengemaakt met Joe Bonamassa. War in My Mind. Zo gaat het album heten. toch wel allemaal weer bluesy tracks, wat we van de gewend zijn. Fijn altijd, fijn. Titeltrack hebben we ook eerder gedraaid. Dat, dat was de eerste single. Dit is de nieuwste. Afgelopen nacht kwam je uit The Bad Woman Blues. Veel nieuwe muziek. Ehm, ja, ik heb hier weer, ehm, ook weer iets nieuws. Dit is een, eh, een dame, eh, ze komt uit, eh, uit Zambia, opgegroeid in, in Sydney in Australië. en ze is geïnspireerd, haar invloeden, belangrijkste invloeden zijn Nina Simone, Lauren Hill, hè, die van de Fuji's. En ook, ehm, ja, ook Afrikaanse folkmuziek. Ik heb het over Sempa the Great. Dit kwam vorige week uit, ik kwam er toen nog niet aan toe, maar dan doe ik hem gewoon nou. Nieuwe zin van Sampa the Great, die heet Freedom. go in it. Then when I in this, we just buy. You want my art? What's up? What's up? I'm under charge. Sempa the Great en eh, Freedom. Ja, dan kunnen we eigenlijk eh, alle kanten op. hebben. We, hebben natuurlijk eh, Freedom van George Michael. Of Freedom van Wham met George Michael. Maar je hebt ook uh, Pharrell Williams natuurlijk met, eh, met Freedom. Je hebt eh, Raccoon heeft ook een Freedom. Nou, liever niet. <laughs> Liever niet. Geen, geen Raccoon in, in de friknacht. Ehm, je hebt ook natuurlijk Orita Franklin hè, met Fink, Fink. Hè, daar zit het ook in. Freedom, Freedom. Ehm, maar ik dacht van nou, dan maak ik nou gewoon de brug naar deze. Sampa the Great met Freedom is natuurlijk een kleine brug naar Freedom van Beyoncé en Kendrick Lamar met het eh, album Lemonade. Drie jaar geleden toen kwam dat uit. Sinds een paar maanden staat het ook op eh, Spotify. Je kunt weer helemaal eh, kapot streamen natuurlijk. Beyoncé, Kendrick Lamar, Freedom in de Vrieknacht. tears go and fall away, fall away. Oh, oh, oh, oh, may the last one burn into flame.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 Ja, dat is eigenlijk wel waar. Ja. Ik heb daarvoor een, ook nog een Freedom gedraaid van, van Samper the Great. Maar ik ben meer fan van Kendrick Lamar. sowieso überhaupt eh, wel, denk ik. Maar sowieso in, eh, ook in dit nummer. Ik, ik ben niet heel, niet heel groot fan van, uh, van Beyoncé. Heeft wel een aantal goede nummers, waar dit er dan wel van, een van is. Freedom, hoorde je. Ehm, goed, ah ja, als je iets wil horen, want ik heb namelijk een paar verzoeken gekregen. Ook, ook nog zelfs voor mijn vakantie. Dat is echt anderhalve maand geleden. Dus die moet ik nou echt onderhand gaan draaien. ik was dat toen de eerste keer, de eerste uitzending na mijn vakantie, was ik dat vergeten. En eh, vorige week, eh, toen, toen dacht ik eraan, maar toen kwam het er toch niet van. Dus ik moet, ga nou echt eh, wat verzoeken weg, wegwerken. Ehm, maar als je überhaupt nog wel wat wil horen... Ehm, dan kan dat. Eh, ga even naar de. Ja, ik heb nog steeds geen Facebook aangemaakt voor dit programma. Het is toch erg. We zijn al een paar maanden bezig. Nog steeds geen Facebookpagina voor dit programma. Ehm, doe het maar via mijn persoonlijke Facebook dan. Uh, gewoon Maarten van den Hout. Dan, eh, dan vind je me wel. Ehm, ja, dan, ja, als we nou, nou een paar van die dames hebben gehad. Dan gaan we goed, nou gewoon weer oude mannenmuziek draaien. Er komt een, een nieuw album van Neil Young. Dat zou je waarschijnlijk niks verbazen. Want er komt altijd een nieuw album van Neil Young. Ehm, hij komt zo'n beetje ieder jaar met een nieuw album. Het wordt eh, zijn 38ste studioplaat alweer. En waar hij op, op vorige plaat een solo deed of met Promise of the Wheel. Waar die laatst ook nog ehm, eh, mee in de, in de Ziggo Dome stond. In een, uh, eh, een, een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Ehm, doet hij het nou weer met Crazy Horse. De plaat gaat heten Colorado. En afgelopen nacht kwam de allereerste single daarvan af. Dit is Milky Way. friend of mine the first time I saw her face. I was approaching at the end of the line the first time I ever saw her smile at me that way. I was sailing in the Milky Way, losing track of memories that weren't that day. Right by her side, as the stars flew by collide with memory, but somehow I survived and became free. was walking right up to me. I was sailing in the Milky Way, losing track of memories that weren't that day. Right by her side, as the stars flew by, I did collide with memory, but somehow I survived and became an ocean liner. There's no moon tonight, so you might see her and her ocean liner up in the stars. I was sailing in the Milky Way losing track of memories that weren't that day right by her side. As the stars flew by, I did collide with memories somehow I survived and became free. Wachten! Hou eens op, jongen! deny myself. Show me the feeling. Ah, oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know if you come along, don't hesitate time knows the pain. You ain't the problem. you want try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. Michael Kiwanuka. 25 oktober, dan komt zijn derde album uit. Kiwanuka gaat het heten. Dit is het eerste voorproefje. You Ain't The Problem. Wat ben ik nog steeds eh, fan van dit liedje. Al een aantal weken uit, maar ik heb het tot nu toe echt elke week gedraaid. Ik, eh, ook in andere programma's eh, die ik heb. Ik ben echt ontzettend fan van, van deze man. Ehm, en vooral, vooral van zijn muziek hoor. Ehm, Michael Kiwanuka en You Ain't The Problem. Ja, normaal, normaal, nou rond dit tijdstip, dan hebben we ehm, altijd een, een een, ja, een vraag uit de popmuziek die ik ga beantwoorden. Er is in april is een boekje uitgekomen van James Ball. Ehm, dat eh, boekje heet Should I Stay or Should I Go? En 87 andere vragen uit de popmuziek. Eh, alleen, ik heb dat eh, boekje zo niet bij de hand. Dus wat gaan we doen? Ehm, normaal ehm, hebben we altijd op het andere half uur, dan hebben we altijd een original. Dus een, eigenlijk een hit, of een, ja, het hoeft niet per se een hit te zijn, maar vaak wel een, een bekende die ja, eigenlijk origineel van iemand anders is. Of waar iets uit gesampled is, in dit geval dan. Ehm, ik heb het nou één. En dan doe, doe ik het volgende half uur. Doe, doe ik dat ook gewoon. Doe ik dat gewoon nog een keer. Maar dan heb ik wel een paar een beetje in hetzelfde hoekje van dezelfde artiest. Ehm, even, laten we even beginnen met ehm, de nu volgende plaat. Want die ken je sowieso. Dit is uh, Daft Punk natuurlijk. Met hun allereerste hit in eh, Nederland. Around the World. 1997 komt dit eh, volgens mij. Dit 144 keer. Nou, dat dus, uh, Daft Punk bestaat, eh, dat duo, uit eh, ja, een, een, een, gouden en een zilveren robot. En vraag me niet waarom ik het heb onthouden, maar ehm, de gouden is Guy Manuel de Homem Christo. Maar het gaat nu om die zilveren, dat is wat slankere, ehm, dat is Thomas Bangalter. En die gast, die zit ook weer in ehm, ja, een, een bandje genaamd Stardust. En Stardust heeft ooit, eind jaren 90, eigenlijk maar één nummer uitgebracht. En dat was deze. Staat sinds kort ook op eh, Spotify. Dit komt uit 1998. Dat was precies een jaar later dan Around the World een hit. De helft van eh, Daft Punk dus, Stardust. Dus de een, het enige nummer wat ze uit hebben gebracht. De platenmaatschappijen die waren heel enthousiast. Die wilden een heel album. Toen zeiden ze, nee, doen we niet. Maar het gaat nou om dit nummer, want in dit nummer zit een origineel. En het origineel, dat ga ik je nou vertellen. Ja, je hoort het al een beetje. Het origineel van eh, Music Sounds Better With You komt uit 1981. Van het album What You Gonna Do For Me. Het origineel is van Chaka Khan en heet Fate. origineel van eh, Music Sounds Better With View van Stardust is dit van Shaka Fate. Nieuwe muziek ehm, uit Hollywood komt ze. En um, daar draait ook een goede film van, hè, eh, van Hollywood. Once, time, Once Upon a Time eh, eh, in, Hollywood van Quentin Tarantino. Er zit ook geweldige muziek in. Steeds als er een link is hè, om, om het maar heel even op die, over die film te hebben. Of in ieder geval over die soundtrack. Dan zeg ik, ja, ga er naartoe. Want waanzinnige film. Hè, mag eigenlijk niet. hè, we is reclame, maar geweldige film. Ehm, en, en geweldige soundtrack. maar ze komt dus uit Hollywood. Black Bear en Hot Girl Summer.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 Black Bear, zo heet die. En Hot Girls Bummer heet die. Ik wilde bijna zeggen samen, maar nee, Hot Girl Bummer. En ik, hè, als ik dan iets leuks kom uit die, uit die hele lijst, dan schrijf ik dat op. Of dan doe ik het in een eigen afspeellijstje. En nu een week later denk ik, wat een verschrikkelijke plaat. Ja, hoe erg je, je smaak kan veranderen in een week. Dat ik dit heb opgeschreven. Ik, nee, ik, ik, heel, heel gek is dat. Ik vind, het in één keer helemaal niks meer. Maar ehm, mocht jij denken van, hey, dit vond ik wel gaaf. Dat kan. Ehm, het is een, uh, een 17, ja tenminste, nee, hij is, hij is volgens mij ergens in de 20, maar op zijn 17e toen begon hij al. Ehm, toen heeft hij, toen is hij, heeft hij school verlaten, zijn 17e levensjaar. Ehm, hij heeft in een, relatief korte periode toch wel een ja, naam opgebouwd voor zichzelf. en hij heeft ook al eh, samengewerkt met toch wel wat grote namen in eh, Amerika. ja, allemaal niet zo heel erg mijn muziek. Nio, g Easy, Pharrell Williams, nou, die, die nou wel hè, met wat liedjes. Ehm, en ook eh, met Mike Posen, dat is een goede vriend van hem. Voor, daarmee vormde hij het duo Mansions. En als hij uh, geen muziek voor zichzelf aan het schrijven of produceren is, dan doet hij dat wel voor anderen. Hij schreef volgens ook eh, mee aan Boyfriend van Justin Bieber. Nou, hij komt ook naar 013, 013 Tilburg, zondag 13 oktober. Dan staat hij daar. Blackbeard, de mainstage. Dus het is niet een, niet een kleintje, om, om het zo maar te zeggen. Maar ik, ik, nee, ik, vind, het, ik vind het in één keer niks meer. Eh, dit, dit wel, want dit heb ik eh, vaker eh, gedraaid thuis. Dit is van een bandje genaamd uh, Seratones. Dus een, volgens mij toch wel een, een, een mannelijke, band. Ja, maar met een, een vrouwelijke vocalist. Vorige week toen, toen kwam een album uit. Power, zo heet dat. Dat is een, een tweede album. En dit is toch wel het beste liedje wat erop staat. Gotta Get To Know You, zo heet het. dit is de muziek waar ik van hou. Beetje de soul, funk, rockhoek. En als het dan een, eh, een, mix is van die drie, dan eh, vind ik het helemaal te gek. Wauw, wat een single dit. Seratones en Gotta Get To Know You. Eh, ja, die ga, ik vaker, die ga ik vaker draaien. Dat is een waanzinnige plaat dit. Ehm, dan, ja, even gewoon ja, iets totaal anders. Hè, want ik zeg soul, funk, rock. Soms neem ik gewoon even de afslag. Hè, dan gaan we die house vaart op. En dan komen we in één keer dit tegen. De Sex Pistols. Van hun enige album. Nevermind the Bollocks. Hier is the Sex Pistols. ga in de UK stond erop. God Save the Queen, Holidays in the Sun. Maar ook dit. Een van de beste liedjes op dat album. The Sex Pistols. En Pretty Vacant. Johnny Rodden. Later had hij ook nog de band Peel. Maar dit was hij natuurlijk met de Sex Pistols. Pretty Vacant. Ja. En dan nou een band. Ah had dit einde ook. Ja, dit, dit, lekker, lekker dit. Lekker dat Maar dit is eh, de band die ik nu dan ga draaien hierna. Dat is eigenlijk een perfecte band om, uh, om, eh, om daarna te draaien. Want het is eigenlijk totaal het tegenovergestelde. De band Cigarettes After Sex, 25 oktober. Dan komen zij met een tweede album. Cry gaat dat heten. En ik heb nog bijna nooit zulke rustgevende muziek gehoord. De nieuwste single van dat tweede album. Of de eerste single zelfs. Dus een mooie voorproefje. Heet Heavenly. anxious. Cigarettes After Sex. 25 oktober, dan komt het tweede album, Cry. Ik heb het vorige album van eh, deze gasten toen gekocht ik vond, ik vond dit toen heel bijzonder, mooi, dromerig, ontzettend rustgevend. Ik denk, ik, ik kan het nou geen, eh, niet meer een heel album eh, aanhoren. Ik denk dat ik dan eh, denk van, ja, en nou weer een keer sekspistols. <laughs> maar ehm, ja, in, gewoon één zo'n liedje tussendoor is echt wel mooi. We blijven een beetje in de, in de dromerige hoek, hangen We gaan een beetje ook dromerig het uur uit. Dus een duo, ik heb het één keer eerder gedraaid. Toen met een nummer Hist 31. Maar er is inmiddels al een, eh, een aantal weken een, eh, een nieuwe single. En eh, soms heb je dat, dan blijven ze iedere week blijven ze uitstellen. Maar nu gaan we er gewoon echt aan, uh, aan toekomen. Er komt ook een album van dit duo, Geo Wolf, zo heet ze, My Resignation. Dat gaat ook, ook 25 oktober uitkomen. Ehm, nou, we hebben het nog druk, die datum. Ehm, geïnspireerd door uh, nou, The Cardigans, Beach House, Beach Boys, Bee Gees... Eh, eigenlijk alles met een B. ook, ook beats, ja, vooral eh, beatsmuziek. Zo, schrijven ze, zo eh, omschrijven ze het een beetje zelf. beat, beachpop, zo, zo omschrijven ze het. En ehm, ja, eigenlijk de steekwoorden voor, voor dit nummer, dat is gewoon bands, music, sun, sea, music. Toen kunnen we wel, eh, even doorgaan. ontzettend zomers en zonnig, zeggen ze zelf in ieder geval. Jill Wolf, zo heet het duo. Dit is Round and Round.